ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De pleegouders van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen... worden niet langer verdacht van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie laat de zwaarste verdenking vallen. Dat bleek vanochtend in een zitting. Onze verslaggever Roel Pauw was daarbij en vertelt waarom. Ja, er is eh, uitgebreid forensisch onderzoek gedaan. En volgens het Openbaar Ministerie geeft dat geen antwoord op de belangrijkste vraag die er is. Namelijk, zijn de botbreuken en het hersenletsel dat het eh, meisje heeft opgelopen... ontstaan door een val van de trap of mogelijk al eerder? En ook is niet vast te stellen of het meisje meisje van de trap is gevallen of geduwd. Nou, dan weet je dus ook niet of je daarvoor iemand als schuldige kunt aanwijzen. Maar de verdenkingen van zware mishandeling en vrijheidsberoving blijven wel staan. Het pleegmeisje uit Vlaardingen werd vorig jaar mei bewusteloos naar het ziekenhuis toegebracht. Waarna de pleegouders werden opgepakt. De grootste kerk van Engeland heeft voor het allereerst een vrouw aangewezen als aartsbisschop. Sarah Mullally komt aan het hoofd te staan van de Anglikaanse kerk. I'm deeply honored to have been called to serve as the 106th Archbishop of Canterbury. Ja, Balelli volgt Justin Welby op, die aftrad vanwege een misbruiksschandaal. Vertelt onze correspondent Arjen van der Horst. Nou, Sarah Mullally is altijd erg kritisch geweest over die misbruiksschandalen binnen haar kerk. Eh, ze pleit al jaren voor grootscheepse hervormingen. Ja, en dat maakte haar wel de aangewezen persoon om die leidende rol van Welby over te nemen. En het is ondertussen hartstikke gezellig in Leiden, waar het nu groot feest is. Want vandaag wordt gevierd dat de stad 451 jaar geleden werd bevrijd. Het heet Leidens Ontzit. Er wordt haring in witte brood uitgedeeld. En een verslaggever van Omroep Wist hoorde dat mensen vanochtend vroeg al in een lange rij stonden. Al vier uur al. Kwart voor zes ging de wekker, zes uur de deur uit en kwart over zes in eh, de rij. Ja, je hebt flink ingeslagen. Dat is een hele doos vol. Ja, klopt. Ja, voor met z'n allen zeg maar. Ik ben hier met mijn moeder. Dat is echt een Leidse.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 哈哈。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 ZFM. ZFM. The sea it swells like a sore head and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days, we go swimming. just through geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. when I'm not alone.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 show you I'm glad I got to know you cause I've heard some talk They say tell me you But it plays with my emotions I want you so much my dream in motion, and I won't give up. Ooh, mm, teasing me with your fire, fingers on the trigger. You're the one that boy, lover, lover.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 inside that shirt. I'ma make, make, make, make you work. Make you work, work, make you work